Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Er zijn drie dode mannen. Bin Laden zelf is niet te zien. Het persbureau Reuters heeft de foto's gekocht van een Pakistaanse veiligheidsfunctionaris... die de foto's volgens Reuters zelf heeft gemaakt. Twee van de mannen op de foto zijn gekleed in traditionele Pakistaanse gewaden. De derde draagt een t-shirt. Er zijn geen wapens te zien. President Obama had besloten dat de door de Amerikaanse militairen gemaakte foto's van de omgebrachte Osama Bin Laden niet openbaar worden gemaakt. In een tv-interview zegt Obama dat de publicatie tot gewelddadige reacties zou kunnen leiden. Ook wil hij niet dat de foto's als propagandamateriaal worden gebruikt. In Amsterdam zijn bij een schiet- en steekpartij een aantal doden gevallen. Hoeveel uh, om hoeveel slachtoffers het gaat is nog niet bekend. Ook zijn er mensen gewond geraakt. De schietpartij was rond half zes bij een autobedrijf in het westelijk havengebied. Na een melding ging de politie naar het bedrijf en vond daar een aantal slachtoffers. Vijf mensen zijn aangehouden. Ook zijn bij het pand in Amsterdam een paar vuurwapens gevonden. Bij het monument op de Dam in Amsterdam is de nationale dodenherdenking gehouden. Tweede Kamervoorzitter Verbeet zei in een korte toespraak dat Nederland vandaag niet alleen stilstaat bij de oorlogsslachtoffers, maar ook bij de onvrijheid in de wereld. In Culemborg riep de zoon van NSB-leider Rost van Tonningen tijdens de dodenherdenking op tot verzoening. Hij vroeg om begrip en barmhartigheid voor de kinderen van NSB'ers. Manchester United heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Engelsen versloegen het Duitse Schalke 04 thuis met 4-1. De Duitsers verloren vorige week ook het eerste duel in Gelsenkirchen. De finale van de Champions League op 28 mei in Londen gaat tussen Manchester United en Barcelona. Het weer vannacht helder, landinwaarts gaat het licht vriezen. Overdag volop zon, maxima tussen 15 graden op de badden tot 20 in het zuidoosten.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 Tell me why I don't need permission Make my own decisions oh. That's my prerogative It's my prerogative It's the way that I wanna live just what I feel. It's my life. No one can tell me what to do.